Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een vermoedelijke dader van de mesaanval in Solingen aangehouden. Een Syrische man van 26 gaf zich over aan de politie, meldt Der Spiegel. Volgens de Duitse deelstaatminister van Binnenlandse Zaken is het de man waar de politie al de hele dag naar op zoek was... en is er bewijs dat hij de dader is. Bij de mesaanval kwamen drie mensen om het leven. De afgelopen avond deed de Duitse politie ook al een inval in een vluchtelingenopvang... vlakbij de plek van de aanval. Daarbij werd ook iemand aangehouden. De mesaanval in Solingen werd opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat. Of de vermoedelijke dader connecties heeft met IS is nog niet bekend. In Frankrijk is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij een synagoge in de badplaats La Grande Motte, vlakbij Montpellier. Gisterochtend werden enkele auto's en een ingang bij de synagoge in brand gestoken. Op bewakingsbeelden was een man te zien met een Palestijnse vlag om zijn middel. President Macron spreekt in een reactie over een terreurdaad. De oprichter van de chatdienst Telegram, Pavel Durov, is aangehouden op een luchthaven bij Parijs. Dat meldt de Franse tv-zender TF1. De aanhouding is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Volgens de tv-zender staat de Russische Doerhof op een Franse opsporingslijst... omdat Telegram nauwelijks informatie deelt over zijn gebruikers met de autoriteiten... en daarom medeplichtig is aan drugshandel, fraude en terrorisme. Op het spoor tussen Assen en Bijlen is een trein tegen een omgevallen boom gereden. De trein raakte beschadigd aan de voorkant. Of er reizigers in zaten is niet bekend. Op meerdere plaatsen in het land zorgde het weer afgelopen dag voor schade en overlast. Bomen kwamen op auto's en wegen terecht. En in Friesland brak in meerdere huizen brand uit na een blikseminslag. Het weer, de buien trekken geleidelijk weg. Vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen veel zon, een enkele bui bij een graad of 20.